4 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voor een groot deel van de noordelijke helft van het land is een stookalert afgekondigd. We hebben een oproep aan mensen om geen hout te stoken. Het stookalert geldt voor de provincies Drenthe, Friesland, Noord-Holland, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Er staat daar weinig wind en daardoor blijft de rook van houtkogels, open haarden en vuurkorven lang hangen. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en ouderen en kinderen kunnen dan klachten krijgen. Rick Brink stopt als raadslid van de gemeente Hardenberg. Het werk in de gemeenteraad is volgens hem niet meer te combineren... met zijn werkzaamheden als minister van Gehandicapte Zaken. In juni werd hij in een televisieprogramma gekozen als symbolische minister... die in de politiek opkomt voor mensen met een handicap. Sindsdien heeft hij het erg druk en is hij veel tijd kwijt aan reizen... tussen zijn woonplaats in het oosten en afspraken in het westen van het land. De zoektocht naar overlevenden van de aardbeving in Albanië is stopgezet. De beving afgelopen dinsdag met een kracht van 6,4 richtte veel schade aan. Er zijn 51 doden geteld, ongeveer 2000 mensen raakten gewond. Tenminste 4000 mensen zijn dakloos geraakt. Een deel van hen is opgevangen in hotels. De Albanese regering heeft financiële compensatie beloofd aan nabestaanden van slachtoffers. De gemeenteraad van Alphen aan de Rijn heeft vanochtend besloten... dat burgemeester Spies niet al haar bijverdiensten hoeft af te dragen aan de gemeente. Sinds 2014 geldt een Alphen de gedragscode... dat bestuurders alle bijverdiensten in de gemeentekas moeten storten. De code is daarmee strenger dan de gemeentewet. Spies zegt dat ze daarvan niet op de hoogte was. Ze droeg daarom maar een gedeelte van de in totaal 100.000 euro... die ze heeft bijverdiend af. De meerderheid van de gemeenteraad vindt dat die gedragscode teruggedraaid moet worden. Het weer geregeld zon en bijna overal droog bij 7 graden.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 En de Rhythm of the Night. En dan eh, wordt het langzaam maar zeker toch een beetje schemeriger. Ja, een beetje schemeriger hier in uh, Ja, even na vier uur. En dan eh, moeten we de lichten weer gaan ontsteken, albert Want in uur drie hebben we uiteraard weer een aantal onderwerpen voor je. Waaronder de volgende. Allereerst over een eh, nou, tweetal platen gaan we nog even weer schakelen... met eh, onze verslaggever Jan van der Leden... want die is voor ons aanwezig bij de wedstrijd Edo HFC 1 tegen Zandvoort. Tussenstand inmiddels uitgelopen tot 3-0 eh, in het voordeel van Zandvoort. Die hadden we even live in de uitzending. Die hadden we even live in de uitzending, dus dat is mooi. Dus daar gaan we over tweetal platen gaan we weer terugschakelen... voor het eind van de tweede helft. Daarna hebben we natuurlijk Pit Report. we hebben natuurlijk even een korte terugblik op de kwalificatie in Abu Dhabi... die om twee uur uh, Nederlandse tijd is verreden met een eh, voorlopig derde plek voor eh, Max Verstappen. Maar hij start omdat Bottas wordt teruggezet naar de laatste plaats, laatste plaats op de grid. Op de voorste grid rij samen met eh, niemand minder dan meneer Hamilton... Dus dat wordt een eh, feestje in die bocht 1, denk ik, tussen die twee. Maar dat, oh, jij zegt tegenwoordig meneer tegen Hamilton. <laughs> ja, denkt hij is eh, wereldkampioen. Wereldkampioen. Ja, dan moet je meneer zeggen. Ja, volgend, jaar, volgend jaar hebben we het over meneer Verstappen. Meneer, kijk, daar hou ik ja. heel eh, goed. tijdens die pitreport hebben we ook, krijgen we ook nog even een update van onze collega Jaap Koper. En dat heeft alles te maken met het circuit Zandvoort en de werkzaamheden al daar. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Harms. <laughs> nee, Harm heet hij half vijf het dier van de week. En het gedicht van de week om kwart voor vijf. Dat is weer een echte tranentrekker. En de titel is Alleen met jou. Ze zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Hoe kan je nou alleen zijn met iemand erbij? Ja, ja dat kom je is, achter. dat is de vraag. Nou, om kwart voor vijf horen we hem. Alleen met jou, het gedicht van de dag op deze zaterdag bij CFM.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 be free. Come south of the border with me. Come south of the border. Je de grote hit uit de hitparades van dit moment, Sound of the Border. Dat was de single van eh, Ed Sheeran, Cardi B en Camilla Cabello. Ja, zo dadelijk gaan we weer eh, naar Haarlem schakelen naar eh, Edo SV Zandvoort. Inderdaad, 3 tegen 0 worden dus juist van, van Albert-Jan... de tussenstand toen we zojuist een gesprek hadden met Jan. En we gaan op naar eh, de laatste minuten van die wedstrijd. Doen we na deze plaat eh, die we nog gaan draaien. En dan eh, over naar Jan van der Leden. geluiden vanuit de eh, Haarlem voetbalwedstrijd uh, eh, SP Zandvoort uh, Edo. Wij spelen vandaag uit. Zojuist was het 3-0. Heb je nog nieuws te melden, Jans, aan het eind? Hey Rob, ik, nee, ik heb geen nieuws te, melden. Alleen dat er Ted wel heel op, opportunistisch gewisseld heb. Uh, Nuitse Christine ging eruit en Mohammed, onze, onze linksback. En die zijn vervangen door twee spitsen van 17 jaar. Quinten van Dranen en Lafayette Boom. <laughs> dat is onze toekomst. De jongens kunnen nu even ruiken aan, aan het eerste elftal. Ja, ik heb eh, eerlijk, gezegd, eh, eerlijk gezegd nog niet van die namen gehoord. Is het de eerste keer dat ze spelen? Eh, in het eerste wel, ja. Lafayette heb ik wel een aantal keren gezien in het tweede. Lafayette Band. Quinten van Dranen, die had ik nog niet gezien. En die kwam uit, ook uit het team van onder de 19. Ik kan niet alle elftallen volgen. Dat, <clears throat> die tijd heb ik helaas niet. Nee, zo is het ook. Nou hoe, lang, eh, hoe lang staan ze nu in het veld, eh, die twee jonge spelers? In het veldgebied, maar hij zegt niet. Wat zeg je? Hoe lang staan ze nu in het veld, die twee jonge spelers? Die staan nu eh, tien minuten in het veld. En hoe spelen ze? Hoe doen ze het? Nou, ze doen het leuk. Want er was net een aanval <clears throat> van, van ons opgezet door Nigel Berg naar Lafayette. Die speelde 20 goed vrij, die doorliep. Maar ja, zijn schot ging eigenlijk net over. Die lag even nu voor. Oh, Jesse miste. hem. En Edo neemt het weer over. <clears throat> Maar het is, het is een gelopen race erop. We staan keurig voor met 3-0. En... Uh... Oké okay, eh, Jan, dankjewel in ieder geval. We gaan ervan uit dat het gewoon 3-0 eh, blijft. En daar hebben we mooi, ja, ja, eh, eh, eh, gewonnen dit keer. Het wordt net wel, maar het was buitenspel. Dus gelukkig. Oké, 3-0. Mooie eindstand daar in Haarlem. Dankjewel Jan en een heel fijn weekend. Hotel erop. En tot de volgende wedstrijd. Oké okay, Oké, hoi. Nou, 3-0 gewonnen. Dat is een mooi resultaat daar in Haarlem. En dat betekent stijgen in de stand die op dit moment in de tweede klasse daar plaatsvindt. P 2 eh, morgen. Hè, vanwege dus eh, het terugzetten van Bottas. Maar er is nog veel meer te melden. CFM Race Radio, Pit Report. En dat krijg je nu te horen in de Pit Report hier bij Zandvoort op zaterdag. Albert-Jan zit er helemaal klaar voor. Ja, onder het kopje Nederlander eh, start vanaf P2 in Abu Dhabi. Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie van de grote prijs van Abu Dhabi de derde tijd gerealiseerd. Hij mag morgen vanaf P2 starten. Op het jasmarina Marina circuit veroverde Lewis Hamilton met overmacht pole position. Valtteri Bottas zette de tweede tijd neer, maar moet door een gridstraf achteraan starten. Verstappen bleef Sebastian Vettel en Charles Leclerc van Ferrari allebei voor... En Leclerc miste door een inschattingsfout de kans om voor de tweede keer een tijd neer te zetten tijdens Q3. Verstappen strijdt in de laatste race van het seizoen... om de derde eindklassering van het WK-klassement... achter wereldkampioen Hamilton en Bottas. Hij verdedigt op het circuit van Abu Dhabi een voorsprong van 11 punten op Leclerc... en Vettel heeft 30 punten minder dan de Nederlander. In het eerste deel van de kwalificatie was het de voorval een spin van Vettel. De Duitser van Ferrari kwam achterstevoren op de baan te staan... maar haalde wel probleemloos Q2. Dat lukte Verstappen natuurlijk ook. De coureur van Red Bull moest Lewis Hamilton en Bottas eh, laten voorgaan. En ook zijn teamgenoot Alexander Albon, die zich tussen de twee Mercedes-rijders nestelde. In Q2 klaagde Verstappen over een gebrek aan grip op de achterkant van zijn bolide. Ook tijdens Q2 zette wereldkampioen Hamilton opnieuw de snelste tijd neer voor Bottas. Verstappen plaatste zich als nummer 5 voor Q3. In de buurt van pole position kwam Verstappen niet, maar met een P2 was hij dik tevreden. Meer zat er niet in. Mercedes eh, is hier altijd heel erg sterk, zei hij in een eerste reactie. In Abu Dhabi slaagde de Limburger er nog nooit in om een podiumplek te pakken. De zesde plek is zijn beste prestatie op het circuit aan de, aan de Persische Golf. De race begint zoals gezegd morgen om Nederlandse tijd om 10 over 2 op de diverse speciale sportkanalen. Dan nog eh, meer goed nieuws eh, voor Red Bull en voor Max Verstappen. Want motorleverancier Honda heeft besloten om het contract met de renstal te verlengen tot en met 2021. Het contract, contract liep tot en met 2020, maar de Japanners eh, hebben besloten er in ieder geval nog een jaar aan vast te plakken. Ook zusterteam Toro Rosso wordt in 2021 nog steeds van de motoren voorzien. Voor de ontwikkeling van de motor eh, voor komend Formule 1 seizoen is dat erg goed nieuws voor Verstappen. Want Honda zal er alles aan gelegen zijn om een zo goed mogelijke motor af te leveren. In ieder geval eentje waarmee je kan strijden om de wereldtitel. En uh, alvorens ik eh, Jaap Koper, mijn collega, het woord geef... even een attentiepuntje. Op de gemeentelijke website kunt u zich abonneren op een nieuwsbrief die u informeert over de ontwikkelingen op de voortgang van de bouw op het eh, circuit en het verbouw van het circuit eh, Zandvoort. Dit allemaal natuurlijk in verband met de Formule 1 volgend jaar mei al hier. Jaap, jij hebt een eh, update voor ons. Ja, want er gaat het een en ander gebeuren. wij persmensen kregen de, afgelopen week een uitnodiging. Dan moet je natuurlijk wel in het persbestand zitten. Ehm, vooruitlopend eh, erop eh, staat eh, onder andere op de website van ZFM Zandvoort en op de Facebook-pagina dat die verbouwing eh, behoorlijk aan het eh, vorderen is. Eh, Volker Wessels die heeft dat bericht de wereld ingestuurd. Nou, de mensen kunnen zien hoe het een en ander zich ontwikkelt. En dat is ook weer aanleiding voor de organisatoren, de Dutch Grand Prix. De Heineken Dutch Grand Prix, zoals die voluit heet. om de media ook daarvoor uit te nodigen... van wat er dus nu allemaal zich afspeelt. Want ja, buiten de uitzending om zeiden we al van je komt niet eh, zomaar het eh, circuit op. En dat gaat ook niet meer, want eh, er zitten hangsloten en er zal volgens mij ook bewaking rondlopen. maar je gaat maandag een deel van de, de media, dat is landelijk en ook ik, zei de gek, mag erop met een bouwhelm, want je gaat een bouwterrein op. En dan zullen we het nodige te zien krijgen van wat er zich allemaal afspeelt. in ieder geval weet, weten de meeste mensen ook aan de hand ook van het eh, bericht wat eh, bij ZFM eh, Zandvoort na te lezen is... dat er twee kombochten gaan komen. Nou, de eerste, dat is de meest spectaculaire, dat is de Arie Luijendijkbocht. iets van, nou, wat is het, 32 meter hoog of zo? Wat was het? Uh, nee, procent hè? 33, 33, 33 procent. 32 meter is wel erg hoog. Eh, maar 32 procent, 18 graden. Dus eh, eh, het, zegt al genoeg over de steile omvang. Maar er is er nog één, dat is de Hugenotbocht. die wordt, als, als je goed naar de tekeningen kijkt eh, en waarschijnlijk zal dat eh, bij Volker Wessels zelf ook eh, wel te zien zijn. Is die, is die iets wat, wat krapper. Dus je komt de gerlig uit en dan gaat hij hij ook een, een verkanting krijgen, die hugenotsbocht. Om met grotere snelheid, dat is dan het beoogde doel, dun terug op te gaan. En dan verder het, het schijfvlak door. dat is één kant van het verhaal. Nou, we zullen bijgepraat worden. Er zijn mensen aanwezig. Nou, de, de, sowieso de twee directeuren van de Dutch Grand Prix. namelijk de sportief directeur Jan Lammers is er. En Robert van Overdijk, dat, zal weinig verbazingen eh, eh, wekken. Maar eh, ook Jarno Zavrelli, de man die van Autodromo is gevraagd om het circuit van Zandvoort verder vorm te geven. Zal er ook zijn. Nou zal ik mijn best doen om alle drie te spreken te krijgen. daarvoor moet ik natuurlijk wel eventjes kenbaar maken dat ik zo ook alle drie wil spreken. die interviews die zullen ehm, ja, in een soort carouselletje denk ik eh, voorbij gaan komen de komende weken. En denk ik ook hier in dit programma. Dus dat eh, is dan wel de bedoeling. Komt het goed hoor. Ja, dat denk ik ook. Dat zou mooi zijn. <laughs> Ja, ja, jij bent dus eh, aanwezig eh, aankomende maandag. Neem aan dat je ook nog een eh, berichtje schrijft voor de ZFM-app en de, en de Facebookpagina. dat is wel de bedoeling. in, dat ligt een beetje in de lijn der verwachting om daar ook wat mee te gaan doen. Maar, met een mooie Jaap Koperfoto erbij. Ja, met een bouwhelm. <laughs> met een bouwhelm. Ja, dus, zien mensen mij ook eens van een andere kant. Dus, Willempie. Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Dat ze in jou worden, Maar eh, ik eh, bedoel, heb je iets eh, van een bouwnummer klaarstaan? Nee, eigenlijk niets. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Ja. Dat had wel gekund natuurlijk. Dat had wel gekund, ja. Dat wel. Nou, dat was hem een beetje, Jaap. Ja. in vogelvlucht. Ja. Nou, in ieder geval, de foto's zijn eh, ook eh, na te zien op eh, de website van Jaap. Zandvoort.nieuws.nl En uiteraard ook bij ZFM Zandvoort kan je de foto van de verbouwing van het circuit zien.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 Geen geintje maken, want ik weet je te vinden. <laughs> Mijn naam is Harm. Harm, oké. Een greyhound van vijf jaar. Ik ben gevonden op straat en niet opgehaald. Helaas weten mijn verzorgers daarom niet zoveel over mijn verleden. Ik heb eh, eerst in een asiel in Eindhoven gezeten... maar mag nu mijn geluk beproeven in Zandvoort. In Zandvoort ben ik één keer even geplaatst. Helaas ging dat niet goed met een andere hond. Mensen zijn heel leuk en mijn verzorgers verwachten dat kinderen geen probleem zijn. Wel wil ik hier vooraf natuurlijk wel even kennis maken. Toen ik werd gevonden had ik een gebroken poot. Dat zal ook de reden zijn dat mijn baas niks meer heeft, van zich heeft laten horen. Ondertussen is de breuk hersteld, maar hierdoor is mijn rechtervoorpoot iets korter dan de andere. Als ik wandel kan ik daardoor iets vreemd lopen. Ik heb hier zelf geen last van hoor, maar het ziet er toch iets wat raar uit. Het lijkt alsof ik geen omgang eh, met andere honden ben gewend. Als ik eh, een andere hond leuk vind, speel ik met veel geluid... en weet niet wanneer het genoeg is. Doordat ik niet geleerd heb om met andere honden om te gaan... kan ik soms wel lelijk doen tegen een andere hond. Hierin kan mijn nieuwe baas door middel van training en begeleiding nog veel bereiken. Mijn verzorgers plaatsen mij liever niet in een huis met een andere hond. Het is belangrijk dat mijn nieuwe eigenaar jachthonden gewend is. Ik vind het namelijk helemaal geweldig om achter alles wat klein is aan te jagen. Ik heb hiervoor een melkkorf en deze vind ik geen probleem. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik best even alleen zijn. Wel zou ik graag een bench krijgen, want deze is voor mij prettig. Ik ken de basiscommando's en kan keurig met je meelopen aan de riem. Wie heeft er voor mij een plek en waar ik al zo lang naar op zoek ben? En waar verblijft Harm? Harm verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland. Want ook Harm verdient een thuis. Dankjewel Albert-Jan. Nou, ik heb in ieder geval één overeenkomst gevonden. Hij loopt een beetje moeilijk. <laughs> Nou ja, dat, dat, dat, dat, doe ik ook. Dus eh, nou, dat dat, dat, dat komt goed uit. Harm met het eh, dier van de week. Ja, in het Kennen met Dieren thuis. Keesomstraat nummer 5. Daar vind je Harm op dit moment. Hij wacht op een eh, baasje. Dus uh, ga eens een keertje aan het eind van uh, Noord een kijkje nemen. Voor Harm of de andere leuke dieren die daar wachten op een baasje.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 Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas Dit is ZFM. Bent en eh, Genie. Ja, zo dadelijk gaat dat gebeuren hier bij ZFM. Het gedicht van deze week, maar eerst nog even één plaats.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 weet je dan dat het tijd is voor het gedicht van de dag. En Albert-Jan eh, zit er eh, helemaal klaar voor. Het gedicht is deze week Alleen met jou. Kan het niet anders? Ben ik altijd fout? Soms Soms denk ik dat niemand ziet dat ik, ik, volop van het leven geniet. En dat gevoel maakt me zo triest. Want ik wil dat jij, jij me er doorheen helpt. En dat, dat jij voor me kiest. Alleen. Alleen met jou. Soms, soms heb ik spijt over dingen die ik deed maar ik meen het goed, veel beter dat jij, jij vermoedt. Alleen met jou wil ik leven. Alleen om jou kan ik geven. Alleen, alleen met jou kan ik zijn wie ik ben. En de dingen doen die ik wil. Soms, soms heb ik spijt over dingen die ik deed. Maar ik meen, ik meen het goed veel beter dan dat jij vermoedt. Alleen, alleen met jou wil ik leven. Alleen, alleen om jou kan ik geven. En alleen, alleen met jou kan ik zijn wie ik ben. En, en de dingen doen die ik wil. Alleen met jou. En collega Jaap Koper die hoort eerst de deunen van deze plaat van eh, Prince en de Purple Rain. En die zegt meteen, ja, dat is weer extra lang uitvoeren. Ja, klopt inderdaad, Jaap. Want eh, even kijken, hij duurt nog eh, meer dan vier <laughs> minuten nu. Dus, maar dat gaan we niet doen, nee, want we gaan nog even met Fred praten. Want Fred, goedemiddag trouwens. Een hele goede middag. Een hele goede middag, leuk dat je er weer bij bent. Ja. Jij hebt vanmiddag een eh, aantal artiesten eh, die opgetreden En die kwamen hier binnen vanmiddag, even voor eh, vier uur. En net had collega Roy van Buring gezegd... ja, die hebben nog twee mensen hebben kaarten gewonnen voor de, de Christmas Fair. Die hebben we van de week weggegeven op de radio. Ja. En die komen kaarten halen. Dus die twee artiesten van jou die kwamen binnen en we zeggen... oh, jullie komen de kaart halen. Nee, wij, komen, zingen. Wij <laughs> komen optreden. Dus ja. Ja, dat zijn eh, bij, bij jou. Ja, ze zijn eh, hier, eh, hier achter bezig natuurlijk. even wat aan het instuderen en inpingelen, zeg maar. Nou, pingelen. Ja, pingelen. Ja, het is, stemmen, stemmen. Stemmen. <laughs> Afstemmen. <laughs> nee, dus ja, die komen straks aan bod om, om 6 uur. Hoe heet het? Led Cherry. Oké. ze vormen samen en tenminste, zijn bezig zeg maar, met een, een duo, een, een, beentje op te zetten eigenlijk. En eh, samen doen ze dat al overal een beetje optreden met, eh, onder de naam Led Cherry. Dus eh, die gaan dadelijk wat riedeltjes spelen hier in de studio. Spannend, leuk. En ja, dat neigt een beetje naar blues. Hey. Dus... Dus die andere, dus, ja, dus, ja, dus eventjes, eventjes weer zaal iets anders. Gewoon lekker luisteren straks, even naar zessen. Ja. ja, en om vijf uur beginnen we dus met Danny de Klerk... over zijn nieuwe single Ik Droom Alleen Een Maar Van Jou. Ja, hij heeft even gebeld. Hij is onderweg, hij komt eraan. Ja, hij is iets later. Ja. Maar dat eh, mag de pret niet drukken. Nee, bij jou mag, mag, dat de pret niet drukken. Klopt. En we gaan nog even bellen met Angelina Garcia over de nieuwe single Neem me mee. En Erik Gelen over eh, zijn nieuwe single Elke dag met jou. Dat, eh, ja, <laughs> ja ik ben er stil van. Volle nee, hartstikke mooi. Gewoon weer een leuke entertainment voor jullie zo dadelijk na vijf uur. En nog, nog even je website. www.zfm artiesten.nl. Dan kan je ook eh, plaat aanvragen en zo. Dat ja, mag verhaal even, even naar beneden scrollen. Jongen, jongen. <laughs> kunnen ze jou ook boeken, Fred? Of Ja, ze kunnen <laughs> mij boeken. Ik, ik kom gewoon zingen. <laughs> Je komt gewoon. Ja, je, je, hebt gelijk ook. Zometeen heel veel plezier met je programma. Ja, dankjewel. En eh, volgende week ben je er weer? Eh, nee, volgende week ben ik eventjes vrij. Dan, hij is, hij is, hij is weer vrij, naar, hoor. Naar hij is, Brugge. Nou, oh, leuk. Oh, lekker eten. Ja, lekker eten. Neem eens goed bier ook, hè? En, eh, ja, bier en uh, en eh, van alles en nog wat. Kalfswezen rikjes kan ik je aanbevelen. Dat is ook lekker. Dat is heel lekker. dan. nou, veel plezier en veel plezier zo zometeen. Dankjewel. En wij zijn de volgende week weer, toch? En nou, daar hebben we het zo meteen nog even over. Oh, nee, jee, oh jee. Hij gaat mee naar Brugge.